de stalen pijp is een explosie geweest. Waardoor is nog niet duidelijk. De situatie is extra gevaarlijk omdat direct naast de schoorsteen twee tanks met chemische producten staan. Uit voorzorg zijn acht woningen in de buurt ontruimd. De fabriek ligt naast de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. Het treinverkeer is stilgelegd. Het weer. In het noordoosten en oosten wordt gewaarschuwd voor gladheid door ijzel. De rest van de dag regen bij een graad of 4. Morgen veel regen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het en...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 Het treinverkeer van en naar Amersfoort is stilgelegd... en er vertrekken ook geen bussen vanaf het station. In Elst is de fabriek van ketchupfabrikant Heinz ontruimd. Dat is gebeurd omdat een 50 meter hoge stalen schoorsteen van het bedrijf, bedrijf dreigde om te vallen... Het gevaar ontstond nadat er in de pijp een explosie was geweest. Onder de schoorsteen staan twee tanks met chemische producten. Volgens de brandweer is het grootste gevaar inmiddels geweken. Acht woningen in de buurt van het bedrijfsterrein zijn ontruimd. In Tunesië zijn opnieuw doden gevallen bij rellen. Bij een aanval op een politiebureau kwamen vier betogers om het leven. Acht agenten raakten gewond. De protesten tegen de hoge werkloosheid en overheidscorruptie duren nu al drie weken. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn de afgelopen drie dagen 50 doden gevallen. De politie houdt het op 18 sinds de jaarwisseling. In de Franse Alpen heeft een lawine aan vier skiers het leven gekost. Een vijfde raakte gewond. De slachtoffers hoorden bij een groep van zeven skiers... die in de Val d'Isère buiten de piste waren gaan skiën. Het is nog onduidelijk waar ze vandaan komen. Vorige maand kwam in hetzelfde skigebied een Brit om het leven. Bij de botsing tussen een passagierstrein en een lege goederentrein vanmiddag in Zevenaar zijn geen gewonden gevallen. In de ICE-trein